ik ben Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. Er waren al signalen en vannacht is het dan ook echt gebeurd. Israël heeft een grote aanval uitgevoerd op Iran. En dat land slaat inmiddels ook terug. Eerst maar eens naar de Israëlische luchtaanvallen. Correspondent Daisy Moore geeft je een overzicht. Nou, we hebben het over veel verschillende eh, doelwitten. Dus eh, doelwitten die in verband staan met het eh, nucleaire programma. maar ook met ja, fabrieken voor lange afstandsraketten. maar er zijn ook verschillende hooggeplaatste legerleiders geraakt. En ook ja, mensen die met het atoomprogramma te maken hebben. Dus het is echt een reeks aan verschillende dingen op verschillende plekken ook. Dus niet alleen in Teheran. Echt best wel veel tegelijk in nogal korte tijd. Verschillende hooggeplaatste Iraanse militairen zijn daarbij gedood. Iran zei vrijwel direct wraak te zullen nemen en dat gebeurt inmiddels ook. In de afgelopen uren zou het land meer dan 100 drones op Israël hebben afgestuurd. Het Israëlische leger was voorbereid op een tegenreactie... en zegt dat er hard gewerkt wordt om de Iraanse drones uit de lucht te schieten. Nieuwe dag, nieuwe staking op het spoor. Personeel van de NS legt in het zuiden en noorden het werk neer. Daardoor rijden er in een groot deel van het land geen treinen. Het is alweer de derde staking in een korte tijd, zegt verslaggever Nicole Fever. Ze staat op station Breda. Ja, mensen zijn natuurlijk wel voorbereid. Er rijden hier overigens wel een aantal treinen naar Den Haag, naar Dordrecht. De internationale trein rijdt. En dat komt ook omdat ja, in andere delen wordt er niet gestaakt. In het zuiden dan weer wel. Dus ja, er stoppen hier een aantal treinen. Het is lastig voor sommige mensen. Bijvoorbeeld voor de organisatoren van het festival Best Kept Secret. Dat wordt gehouden in Hilvarenbeek. Normaal zijn er pendelbussen vanaf station Tilburg. Daar kunnen kunnen mensen niet komen. Dus hier worden extra bussen ingezet. Maar je ziet dat mensen eh, ja, gewoon een alternatief zoeken... om toch te komen waar ze moeten wezen. Hierna is het nog niet per se klaar. De gesprekken tussen de NS en de vakbonden over het nieuwe CEO lijken nog steeds muurvast te zitten. Er kan dus vaker gestaakt worden de komende tijd. Het weer, de dag begint wisselend bewolkt met een kleine kans op een bui. Maar daarna is het weer zonnig en warm. Het wordt 28 tot 32 graden. En vanavond in het westen en zuidwesten kans op onweer.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 Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Yeah, Cause I know I don't you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I gotta do, It's the beat in my heart hits when I'm with you.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 You got me strong, and I don't care who sees, cause baby, you got me, you got me, you got me so crazy, baby. Netflix. We gotta judge the judge. We gotta find the fines. We gotta scheme the schemes.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 Het is een reactie op de grote Israëlische aanval van vannacht op Iran. Meer dan 200 gevechtsvliegtuigen zouden meer dan 100 doelen in Iran hebben bestookt, waaronder nucleaire complexen. Ook zijn generaals en atoomgeleerden gedood. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de aanvallen meerdere dagen zullen duren... en dat dit een openingsaanval was. Opnieuw is er een grote staking bij de NS. Op veel trajecten in het noorden en zuiden van het land rijden geen treinen. Op andere trajecten kunnen treinen uitvallen of vertraagd zijn. Het weer, het wordt zonnig en warm bij 28 tot 32 graden.